Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een luchtballon in Friesland in de gemeente Westellingwerf... zijn zes mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis toen de ballon in een weiland landde bij het dorp De Hoeve. Volgens de veiligheidsregio kwam de ballon snel naar beneden. Getuigen zeggen dat de mand meerdere keren tegen de grond stuiterde... en dat mensen daarbij zijn gevallen. In totaal waren er 34 mensen mee. EU-leiders zijn voorzichtig optimistisch over de uitkomsten van het videogesprek met president Trump. Ze spraken hem vanwege zijn ontmoeting met Poetin vrijdag in Alaska. Trump beloofde dat hij dan zou aandringen op een wapenstilstand. En als het goed gaat wil hij snel een tweede gesprek waarbij de Oekraïense president Zelensky kan aansluiten. Volgens demissionair premier Schoof is er in de EU, maar ook bij de Amerikanen en Oekraïne... eenheid over wat er op tafel moet komen in Alaska. Schoof was zelf niet aanwezig bij de gesprekken, maar is naderhand bijgepraat. De enorme bosbrand van vorige week in Zuid-Frankrijk is mogelijk aangestoken. De Franse justitie houdt rekening met opzet. Bij die brand in nood kwam een vrouw van 65 om het leven. Een andere vrouw liep zware brandwonden op. Tientallen huizen zijn verwoest en in totaal is er 16.000 hectare bos in de as gelegd. Een deel van de flitspalen langs Nederlandse wegen doet het niet... als gevolg van de hek bij het Openbaar Ministerie. De flitspalen kunnen vanwege de ICT-problemen niet meer worden aangezet. Het gaat om apparatuur die al uitstond... toen het OM zijn systemen na de hek offline haalde. Oud-lijsttrekker van de ChristenUnie, Kars Veling, is overleden. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Veling zat sinds 1991 in de Tweede Kamer voor het Gereformeerd Politiek Verbond, GPV. Toen die partij fuseerde met de Reformatorische Politieke Federatie tot de ChristenUnie... werd hij aangewezen als lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2002.